Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kandidaat stellen voor een zetel in de Australische Senaat. Dat meldt Wikileaks op Twitter. In het bericht staat dat Assange zich ondanks zijn gevangenschap kandidaat kan stellen en dat hij dat ook gaat doen. Voor welke staat is nog niet bekend. Dat wordt volgens Wikileaks op een geschikt moment bekendgemaakt. Assange is geboren in de Australische deelstaat Queensland, maar heeft nu huisarrest in Engeland. Hij zit daar vast omdat hij in Zweden wordt verdacht van verkrachting. Wikileaks wil ook direct de strijd aanbinden met de Australische premier Julia Gillard. Zij kan in haar eigen district een tegenkandidaat van Wikileaks verwachten. De Australische verkiezingen worden uiterlijk in november 2013 gehouden. PVV-kamerlid Brinkman vindt dat de partijleider van de PVV voortaan moet worden gekozen, net als bij de PvdA. In het radioprogramma Avondspits zei hij dat het goed is als er discussie is over het partijleiderschap. Op de vraag of hij zichzelf kandidaat zal stellen antwoordde Brinkman ja. Dat leidde tot berichten dat hij partijleider wil worden. Later schreef Brinkman op Twitter dat hij de vraag verkeerd had verstaan. Hij bedoelde dat hij weer kandidaat wil zijn voor de Tweede Kamer. Ik heb zeker niet geopperd dat ik voor partijleider wil gaan, schreef hij. Het Holocaustmonument in Berlijn moet opnieuw worden gerepareerd. Het monument bestaat uit een veld met ruim 2700 betonnen blokken. In 380 daarvan zitten scheuren. Bezoekers kunnen worden geraakt door vallende brokstukken. Om de beschadigde blokken worden nu stalen banden aangebracht. Het Holocaustmonument werd geopend in 2005. Drie jaar later kwamen er door de weersomstandigheden al barsten in de blokken.